Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een op de drie studenten geeft zijn leven op dit moment het cijfer 4 of lager. Blijkt dat onderzoek onder meer dan 7500 studenten. Martijn is de initiatiefnemer van dat onderzoek. Hij schrikt van de resultaten, maar vindt het wel herkenbaar. Als je eigenlijk om je heen kijkt hier in de studentengemeenschap... Ja, dan zie je dat er heel veel mensen zijn die lang in quarantaine moeten. Eh, je ziet dat mensen hun vrienden lang niet hebben kunnen zien. Ehm, maar wij, waar wij vooral heel erg van schrokken... is dat heel veel studenten eenzaamheid ervaren. Want door de digitale lessen hebben ze nauwelijks contact met hun klasgenoten. De studenten vinden dat ze veel meer bij het coronabeleid betrokken moeten worden. Dus laat ons een theaterzaal omtoveren tot een coronaproof uh, studieplek. Ehm, maar laat ons nou ook meedenken over hoe je het beste dat coronabeleid kan uitleggen aan, aan medestudenten. Want we missen daarin heel erg een schakel en een vertaalslag vanuit de overheid. In Rotterdam is vannacht een restaurant beschoten. In de gevel zijn meerdere kogelgaten te zien. Er is niemand gewond geraakt. Ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire hoeven geen schulden meer af te betalen aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Maar als het aan de staatssecretaris ligt, zetten ook banken, huurbazen en energiebedrijven een streep door de schulden. Huisartsen krijgen toch sneller een coronaprik. Eigenlijk zouden ze pas volgende maand aan de beurt komen. Maar door de verspreiding van de Britse coronavariant worden ze naar voren gehaald. Nu krijgen ze deze of volgende week een prik. Melania Trump heeft afscheid genomen als First Lady van Amerika. Wees lief voor elkaar, zei ze. I ask every American to be an ambassador of the best. To focus on what unites us. To raise above what divides us. Vandaag is de laatste werkdag van haar man, Donald Trump. Morgen wordt Joe Biden officieel benoemd als nieuwe president.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 looking 106.9 ZFN dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Kankerpatiënten kunnen tot een jaar sneller gebruik maken van dure nieuwe medicijnen... dankzij afspraken tussen artsen en zorgverzekeraars. Volgens het AD wordt een nieuw kankermedicijn de eerste maanden gratis verstrekt door de farmaceut. Als het middel werkt, betaalt de verzekeraar alsnog alle kosten. De gezondheidsautoriteiten in Noorwegen zeggen dat er geen bewijs is dat 33 hoogbejaarden zijn overleden doordat ze het Pfizer-vaccin hadden gekregen. Ze hadden allemaal al ernstige gezondheidsproblemen. En volgens studentenorganisatie ISO geeft 1 op de 3 studenten het leven tijdens de coronacrisis een onvoldoende. De organisatie ondervroeg 7.500 studenten. Vooral het gebrek aan sociale contacten vinden ze een probleem. Het weer nog vanmiddag droger, het waait flink, het wordt zo'n 10 graden.

perpetual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 前。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 change, I won't change no more 106.9. FM.